is wat Jong met het NOS-journaal. Vr. Daniel van der Stoep stapt uit het Europarlement. In de persverklaring zegt hij dat hij gisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol. Er waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. Een volksvertegenwoordiger dient dit soort gedrag niet te vertonen, zegt van der Stoep, die twee jaar in het Europarlement zat. PVV-leider Wilders betreurt het incident en zegt dat hij de beslissing van van der Stoep om op te stappen respecteert. Shell zegt dat er vrijwel geen olie meer stroomt uit het lek in een olieleiding in de Noordzee. Wel zegt de oliemaatschappij dat het lek op een lastige plaats zit. Het olielek bij een productieplatform 180 kilometer ten oosten van Schotland werd een week geleden ontdekt. Inmiddels is een hoeveelheid van 1300 vaten in zee gestroomd. De gevolgen lijken mee te vallen. Na overleg met de Schotse regering heeft Shell meer openheid beloofd over het lek. Daarnaast wil de oliemaatschappij het eigen inspectiebeleid aanscherpen. Het olieplatform wordt vandaag gesloten voor onderhoud, dat eerder was gepland. Daarbij zal volgens Shell ook worden gekeken naar de staat van alle olieleidingen bij het platform. FC Barcelona heeft de Spaanse Supercup gewonnen, ten koste van aartsrivaal Real Madrid. Na de 2-2 van vorige week werd het nu, na een wedstrijd vol tumult, 3-2. De grote man bij Barcelona was de Argentijn Messi met twee doelpunten en een assist. De winnende goal maakte hij drie minuten voor tijd. In de blessuretijd gingen veel spelers met elkaar op de vuist en vielen drie rode kaarten. Het is de elfde prijs voor Barcelona-trainer Guardiola. Daarmee heeft hij het clubrecord van Johan Cruijff bij Barcelona geëvenaard. Het weer, vannacht opklaringen, minima 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweer, hagel en windstoten.